Zes uur. Door Almegens met het NOS-journaal. President Trump wordt definitief niet afgezet. De Amerikaanse Senaat heeft Trump in het impeachmentproces vrijgesproken van machtsmisbruik en tegenwerking van het congres. Alle democratische senatoren waren voor het afzetten van de president. Alle republikeinen, behalve Mitt Romney, waren tegen stond al vrijwel vast dat Trump zou worden vrijgesproken. Voor een veroordeling was een tweederde meerderheid nodig. Van de 100 zetels zijn er 53 in handen van de Republikeinen. Het aantal besmettingen met het coronavirus op het cruiseschip in Japan is verdubbeld. Het zijn er nu 20. De 3700 opvarenden zitten in quarantaine nadat een eerdere passagier met het virus besmet bleek. Onder de passagiers zijn ook drie Nederlanders. De boeren van de Farmers Defence Force bieden volgens het landbouwcollectief alsnog excuses aan voor een verklaring die gisteren werd uitgegeven. Daarin haalde de groep uit naar vleesbazen en zuivelbobo's die als Judas de sector verraden. Premier Rutte en landbouwminister Schouten wilden daarna niet meer verder praten met het collectief. Schouten wil pas weer overleggen als ze de excuses zelf heeft gehoord. Op de heide en op het boerenland is volgens het Wereld Natuurfonds in de afgelopen tientallen jaren het aantal wilde dieren met de helft afgenomen. Er zijn sinds 1990 vooral minder vogels, reptielen, vlinders en andere insecten. Volgens het Wereld Natuurfonds is stikstof uit de landbouw een belangrijke oorzaak. Daar zou de politiek wat aan moeten doen. Acteur Kirk Douglas is overleden. Dat heeft zijn zoon en acteur Michael bekendgemaakt. Douglas werd vooral bekend door zijn rollen in Spartacus en Paths of Glory van Stanley Kubrick. In 1996 kreeg hij een Oscar voor zijn hele oeuvre. Kirk Douglas was een van de laatste nog levende acteurs van het klassieke Hollywood-tijdperk.